Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kan nog wel maanden duren voor de crimineel Said R... de rechterhand van Ridouan Taghi... door Colombia aan Nederland wordt uitgeleverd. R werd vandaag opgepakt in een huis in Medellin. Hij raakte gewond toen hij probeerde te vluchten... maar zit inmiddels vast in de hoofdstad Bogota. Hij wordt in Nederland verdacht van drugshandel... en betrokkenheid bij liquidaties. Een man uit Sint Maarten heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw uit Arnhem. Volgens de rechter staat vast dat de man van 27, de vrouw van 68... twee jaar geleden op straat probeerde te beroven. Daarna trok hij haar de struiken in, verkrachtte haar en probeerde haar te wurgen. Volgens de rechter is de man verminderd toerekeningsvatbaar... en verslaafd aan alcohol en cocaïne. Hij moet zijn slachtoffer ook 30.000 euro schadevergoeding betalen. Actiegroep Kickout Zwarte Piet krijgt morgen geen andere plek... bij de intocht van de Friese Sinterklaas. Dat heeft de rechter bepaald. De Friese Sint-Pieter komt morgen aan in Grauw... en de actiegroep wilde tegen Zwarte Piet protesteren op de kade... waar Sint-Pieter aankomt. Maar moet nu naar een weiland buiten het dorp... dat de gemeente heeft aangewezen. In Tilburg is een vrouw opgepakt na de vondst van tien doden en verminkte katten bij het afval. De dieren zaten in vuilniszakken in verschillende kliko's. Ze werden daar vandaag ontdekt door een medewerker van het afvalbedrijf. De Tilburgse politie wil alleen kwijt dat de vrouw wordt verhoord. En in de eredivisie heeft Heracles thuis gewonnen van Fortuna Sittard. In Almelo werd het 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door de Belgische spits Cyril Dessers. Op de ranglijst staat Heracles nu negende en Fortuna dertiende. Het weer, de bewolking neemt toe. In het oosten kan het vannacht vriezen. Morgen in de loop van de dag wat regen, maar met 8 tot 12 graden blijft het zacht.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 Je hoort het. Er staan geen files, dus je kan gewoon vol gas op die rechterbaan. Hou je wel natuurlijk aan de snelheidslimieten. En natuurlijk, onderweg natuurlijk naar de club van uh, eh, DJ Dion zit die Waar zie je vanavond staan? Nou, hij gaat als een malle zometeen naar de uitzending. Richting Club Smoky, daar staat hij vanaf. Hoe laat kun je? 1 uur. 1 uur sharp staat hier in Club Smoky. Dansen de hele nacht door. Maar nu eerst een uur lang los op in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. I've been afraid of falling down. Search myself so many things I found. Could be whatever, I could wear my crown. Oh, oh, yeah. I close my eyes, it's like I'm dreaming. I thought I rise, keep on believing. It's like I'm elevating. like I'm like Yeah, I wanted to be free, yeah, I wanted to be loved. Feels good to be me, I get the blessings from above. Curses what stuck in my head, in my, in my head. It's like I'm elevating. It's like I close my eyes it's like I'm dreaming. I fall, I rise. Keep on believing. Won't kill my vibe. Forever winning. I spread my wings. It's like I'm elevating. pussy like this. All you. Like- ladies pop your pussy like this. I got five on it. Messing with that in the weed, I got five on it. It's got me stuck in the tarmac, I got five on it. On let's go half on the side, I got five on it. Grab your foot, let's get keep. I got five on it. Messing with that in the weed, I got five on it. It's got me stuck in the tarmac, I got five on it. On let's go half on the side. me stuck in the moment You can ZFM Zandvoort. get weird, a frog, let's get weird, never stop, Never stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, never never stop, stop, Funky, we are calm, cool. find the clue. instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. Green light. twee uur lang See het. Mocht je er niet genoeg van hebben. Gelukkig zijn de mixen van DJ Dion Sydney ook op Cloud te beluisteren. Dus je kunt ze allemaal vinden. DJ Dion Sydney. Slash Cloud. En mocht je hem gewoon live willen zien, dat kan gewoon ook. Vanaf 1 uur in Club Spoke in Amsterdam. Gezellig als je erbij bent. Volgende week vrijdag zijn we er weer. 9 uur sharp zijn we bij je. Als we niet zijn weggeblazen. Doe voorzichtig dit weekend. En blijf ook gewoon luisteren, want komende zondag... 30 jaar CFM met Rob Hart. Vanaf 2 uur s Blijf erbij. En maak er een mooi weekend van.